Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Nederland 2 miljoen euro uit voor hulp aan Somalië. Speciaal voor de bestrijding van piraterij voor de kust van Somalië wordt nog eens 3 ton gegeven. Ook stelt Nederland daar twee experts voor beschikbaar. Zijn minister Rosentaal na een conferentie in Londen over de toekomst van Somalië. Wereldleiders riepen de Somaliërs op om de unieke kans te grijpen om hun land opnieuw op te bouwen. Het voedings- en levensmiddelenconcern Procter Gamble schrapt 5700 banen, dus ruim 4% van het totaal aantal banen. Het Amerikaanse bedrijf, bekend van merken als Gillette, Head Shoulders en Pampers, wil reorganiseren op de kantoorbanen. Het concern heeft ook plannen om producten goedkoper te produceren. De maatregelen moeten samen een besparing opleveren van 10 miljard dollar. In Nederland werken zo'n 300 mensen voor Procter Gamble. Het is niet bekend of ook hier banen verdwijnen. De Nederlandse Patiëntenconsumentenfederatie is verbijsterd dat RTL een omstreden medisch reality programma vervroegd uitzendt. De aflevering stond eigenlijk gepland voor 7 maart. Over het programma ontstond ophef omdat patiënten in het VU Medisch Centrum in Amsterdam zonder toestemming vooraf zijn gefilmd. RTL zegt dat het programma nu al wordt uitgezonden om kijkers zelf te laten oordelen over de mogelijke schending van privacy. De Nederlandse Patiëntenconsumentenfederatie was vooraf al zeer kritisch. De Britse schrijfster J.K. Rowling, die bekend is van de Harry Potter boeken, werkt aan haar eerste boek voor volwassenen. Het wordt een heel ander boek dan haar eerdere werk, zei ze tegen de BBC. Wanneer het boek uitkomt en wat de titel is, is nog niet bekendgemaakt. Van de boeken over de tovenaarsleerling Harry Potter zijn meer dan 450 miljoen exemplaren verkocht.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 Zo, de opening van het eh, tweede uur is ook een feit. Eh, we begonnen met Roundabout Town van eh, Fabiana Dammers. Die afgelopen zaterdag in het Witte Theater nog een optreden deed. Samen met... Jelle Visser, die was van de sculpture en de clay, maar tegenwoordig heeft Jelle besloten zelf het het hand, de hand eh, te nemen van... Eh, eh, ik moet het even goed zeggen. Die heeft zelf besloten om de akoestische gitaar ter hand te nemen. Zo, nou heb ik het goed gezegd. Ehm, over de IJmuidense popartiesten gesproken. Want we hadden net uh, Sue the Night in het eerste uur. En Fabiana Dammers dus net in het tweede uur. Um, Zaterdag kun je kijken naar alle 13 dood. Zo heet dat eh, gewoon. In het eh, Witte Theater eh, gaan ze daar een aantal nummers ten gehoor brengen. Van een aantal ja, popmuzikanten die geleefd hebben. En daar hebben zij dan hun eigen bewerking over. Dus wil je dat weten moet je even naar het Witte Theater. www.wittetheater.nl En dan kun je het allemaal nakijken. Ik geloof dat het aanstaande zaterdag, in denk dat het om een uur of acht begint. Het heet Alle 13 Dood en daar doen een tal van eh, ja, lokale pophelden uit eh, deze buurt eh, mee. Dus mocht je geïnteresseerd zijn kun je daar terecht. Heb ik nog wat. er is ook zoiets als de Island Sessions. Dat was vorig jaar voor het eerst ehm, in het leven geroepen. En ze gaan dat nu dit jaar nog een keer doen. En dat is na het succes van de eerste editie is besloten op vele verzoek nog een keer gehoor te geven daaraan. Het is eh, door de eh, Bladehammer Music georganiseerd evenement. En dat eh, zal dus ook dit jaar gaan plaatsvinden. En daar worden dan een aantal singer-songwriters op een eilandje in de Vinkerveense plassen neergezet. En die mogen dan op een gegeven moment ook met singer-songwriters die het vak al eh, redelijk goed eh, beheersen. Sterker nog gewoon eh, toppers zijn. mogen ze dan een beetje gaan sparren. Dus het, het betekent dus van singer-songwriters die net beginnen en veel in de mars hebben. Tot de wat gearriveerde singer-songwriters. En alles mag en niks moet. Dat is een beetje het motto van het hele verhaal. En het creatief poptalent wordt bij elkaar gebracht met het schrijven van enkele songs. Nou, daar hebben we het een en ander al over gezegd. Want bijvoorbeeld het afgelopen jaar uh, deed daaraan uh, Mirjam Gaasbeek, Fabiana Dammers en Suus de Groot. Eh, die hadden daar al een, een, min of meer een bijdrage al geleverd. Of ze dat dit jaar ook gaan doen, dat weten we niet. Wie misschien daarbij zou kunnen zijn is Angela Moira. Ik zou bijna zeggen, ik had er iets heel graags van de willen draaien. Maar heb eh, mijn eh, externe harde schijf laten liggen thuis. Dus ik kan eh, nu niks, <laughs> niks fabriceren daarvan. Maar goed, dat kan altijd nog. nu gaan we iets doen. En dat is altijd heel erg leuk. dan moet ik even het cd'tje er weer bij pakken van, van Nina Vine. Die zit er nog. Ja, de microfoon staat aan hoor. Dus je mag weer wat, wat zeggen als je, oh, als oh, wat zeggen. <laughs> Ja. want want je hebt iets, iets uitgezocht. dat nummer dat heet Tonight You're on the Menu. Jazeker. Gaat het over... Ja, eh, niet lullig bedoeld hoor, maar gaat het over cannibalisme? Nee toch? Ja, dat, dat hoor ik wel vaker. Ja? Ehm, misschien wek ik... Eh, qua tekst wek ik die eh, mogelijkheid ja. op. Maar, maar het gaat niet over cannibalisme. Nee, waar gaat het dan wel over? Het gaat over liefde en haat. En venijn. zit dat in jouw optiek dicht bij elkaar? Ehm, dat kan bij elkaar zitten. Ja, het kan dicht bij elkaar zitten. Het kan dicht bij elkaar zitten als, als een relatie goed fout gaat. Ja. Dan eh, kan dat zeker bij elkaar ja. zitten. Schrijf jij ook eh, heel veel over dit soort tegenstellingen ook? Of eh, is het zoiets van... Ja, het maakt niet uit wat mij raakt. Daar kan ik wel een liedje over schrijven. Ehm, ik schrijf niet bewust over die tegenstellingen. Maar dit is autobiografisch. Dus dit is iets wat ik zelf heb meegemaakt waar ik gewoon dat, wat ik daaruit moest gooien. Ja, ja. En eh, ja. Eh, eh, lucht dat, lucht dat nou ook op als je, of, als je zoiets hebt? Want ja, jij hebt muziek. Ja, het is een soort van, eigenlijk is het een soort van therapie voor mezelf ook, het muziek maken. Mhm. Omdat het, je, misschien, ik weet niet of je zelf ook wel eens lekker zingt of zo. Maar het is gewoon, het voelt bevrijdend altijd, vind ik, ja, om nou, te spelen. Ik heb het meer als ik een stukje geschreven heb, dan eh, heb ik nou, het... Uh, precies. Ja. Ieder heeft zo zijn ding, maar dus voor mij is muziek en ook ja, dit nummer ook een soort van... Eh, het, gewoon, dus, het, het valt wat van je af, zo van... lekker. Ja. Ja. Ik kan me er wat bij voorstellen. Ehm, nou, we gaan het nummer even horen. Het is te vinden op jouw EP. Dus laten we uh, gaan luisteren naar dat, uh, dat mooie nummer. Dat heet Tonight You're On The Menu. I'm not one of those girls you just take I'm not the kind of girl you break into No, don't want to be left for dead in the gutter So if these are your plans, don't bother Find another girl you can fuck around with Find another girl to make your things stiff Find the girl with no brains and no ribbons find yourself that girl, there are plenty, but not me, no. Not me. I can see through you, so tonight you're on the menu. I can see through you, boy, so tonight you're on. cigarette I lit up I throw away and let burn, burn You're nothing, no No, nothing to me anymore Oh no, no, no, I swallowed your white lies Yes, sticky and bitter To you I'm nothing but flesh You can spray your juice on Yes, I'm so mad to me and now officially dead I can see through you So tonight you're on the menu Yeah, yeah, yeah I can see through you Boy So tonight you're on you like dirt for change Yes, it's your body I'll rearrange Tonight you're on the man, yeah, yeah, yeah I'll bite, I'll scratch I won't stop till then Dus, eh, op het eh, album eh, terug te vinden. Of tenminste het album. Het mini-album, de EP noemen we dat. Tonight You're on the Menu van Nina Vine. En die zit hier toevallig ook gewoon tegenover ons. En ze is inmiddels klaar voor het volgende nummer. hoe heet het nummer? Late Night Hour. Late Night Hour. Dat ken ik nog niet hier op, op de EP. Dus ik neem aan dat dit vrij nieuw is. je hebt helaas niet meer de primeur. <laughs> die had Radio 1. <laughs> nou, dat geeft niet. En, ehm, maar ehm, ja, hij is, hij is eh, een paar maandjes oud nou eigenlijk. Nou! Eh, ik, heb hem nog, ik heb hem nog niet zo vaak gedaan. Nee, nou, dan, dan, dan, nou dat, maakt op zich niet zoveel uit dat we het niet de primeur hebben. Maar dan is hij in ieder geval, eh, zijn we wel een van de eerste die dit nummer live op de radio gaan brengen. Hier is Nina Fine met haar nieuwe nummer. late night out, all alone. Curtains closed, no one to call my own. So I pour myself another glass of whiskey sip it slow Late night hour, I'm all alone Feeling sorry for myself Smoking my cigarettes Smoking my cigarettes and watch the ice cube melt inside the glass. I watch the ice cube. Zo of whiskey And sip it slow Ja, daar zijn we wel uh, fan van. Van dit soort uh, leuke dingen, eh, daar houden we wel van. Eh, nou Nina, dat, dat, eh, dat, dat klinkt eh, niet heel ongezellig. nee, het klinkt hartstikke goed. Klinkt echt hartstikke goed. Dankjewel. Ja. wanneer heb je dit nummer geschreven? dat was denk ik in december. Ja. Ehm, en ik, ik hou, ben heel erg fan. Tenminste, ik hou van de jazz, jaren 30, 20 hartezeer nummers. Dat vind ik af en toe heerlijk. Ja. Niet dat ik nou hartezeer heb, in tegendeel. Ja. En toen dacht ik, nou weet je, ik ga proberen om een eh, jazzy hartezeer nummer te maken. Ja, zodat het niet aan de orde is. Kijken of dat ook eens gaat. En eh, dus ik heb een eh, glaasje whisky gepakt en op zaterdagmiddag. Ja einde van de middag. En eh, toen eh, is het nummer ontstaan. Ja. Glas whisky, eh, dat is, is dat, ja... Mag ik merken noemen hier? Of? Nee, nee, nee, dat laten we maar even achterwege. Maar heeft dat, dat, dat, ademt dat ook in jouw ogen, of in jouw optiek ook een sfeer uit, dat nummer? Dat je dat juist eh, van, dat je nog even denkt aan dat moment dat je bezig was om dat nummer zo in elkaar te zetten. En dat je eh, ja, een soort van staat eh, waar je in zat en dat nummer zo kon produceren. ja, ik heb, ik heb voor, voor mezelf eigenlijk die situatie geprobeerd te creëren. Ja, ja, ja. Om het te kunnen maken. Ja. Om het te kunnen inleven. Juist. <laughs> ja, nee, dat, dat, wil ik weten. Maar, maar je hebt wel eens van die momenten van... Ja, eh, dan zijn de, de echte ultieme muziekliefhebbers... die gaan dan gewoon of met een glas rode wijn... of in dit geval misschien ook met een glas whisky ergens voor zitten. Het zou ook zomaar kunnen dat een die het, het, nummer schrijft... dat ook zo heeft eh, gedaan. Dat, was een beetje de achterliggende gedachte van deze vraag. Dus dat was ook een beetje... Daarom vraag, vroeg ik het ook. Leuk. Ja, nee. Ehm, nou ja, we zijn weer zover eh, voor, het, voor het laatste nummer eh, we, we, zeiden drie nummers, maar we hebben, zeg, eh, we hebben Nina zo gek eh, gekregen en zo ver gekregen dat ze nog een, een toegiftje gaan doen. die staat wel op, op de EP. Ja, dat is de opener. Dat is I Can Be. Nou, we zijn heel erg nieuwsgierig hoe die gaat klinken hier bij ons in de studio. Laat maar horen. you treat me right But on the other hand I can be moody, I can be unkind If you cross my line I can be bitchy, I can be stubborn When it comes to being right, yeah but I won't let it escalate too far I won't put up a fight, no But don't dare, to dare zoo ba doo ba doo ya da da da da da Zwi ba doo fa yeah I can be such a lazy girl sometimes I'm a daydreamer I listen to music for hours doing nothing feeling great Sometimes music is all you need Oh yes, it's all you need Yeah, how, yeah, And boy, I can be anything you want when you are mine I'll arouse your every need until you're trembling So please tell me that I'm yours forever Tell me I'm yours forever Oh yeah Life is for learning Life is for learning Yes, life is for learning So don't ever stop oh, there's a body, body laid up about my phone. Sweet fatty, fatty, oh, oh, oh, yeah, body, body, body. I can be quite a talker sometimes, like blah, blah, blah, blah, blah. I'll talk and talk till your ears fall off. Are you with me still? Luckily for you, there's a way to stop me. Just shut me up. Just shut me up. You think of something? Just shut me up. Ja, dat is, eh, dat is hem toch wel eh, helemaal. Dit, eh, ik vind het ook, het nummer dat heeft ook wel wat, vind ik. item B, ik hoorde iets van bla bla bla. En dan heb ik ook zoiets, ik heb, toen ik het nummer voor het eerst hoorde, had ik zoiets van... Er wordt al veel genoeg gekletst in deze wereld. heeft dat daarmee te maken? Heeft het iets met het vele al gepraat in een mensenleven? vind ik eigenlijk een goeie. Ja? Het, is, het is niet officieel waar het over gaat. Nee? Eh, als je goed naar de tekst luistert, dan kun je horen dat het over mezelf gaat. Oh. Ik kan namelijk echt soms mensen de oren van het hoofd kletsen. Oh. En, en ehm, dus ja, het is eigenlijk een beetje, het is ook een beetje, zit ook een beetje zelfspot in eigenlijk. Toch wel? Ja. Ja, ik, ik had toch, eh, eh, toen ik het voor, voor het eerst hoorde, had ik best wel het idee van een behoorlijk serieuze ondertoon dat haalde ik er dan uit. Hmm. Eh, met het idee van, eh, ja, jij hebt eh, zoiets, je kijkt er zo aan tegen de wereld van, er wordt al heel veel gepraat in deze wereld. Dus laat ik dan maar de muziek spreken. Dat is een beetje zo'n zo'n idealistische kijk op de wereld. dat idee had ik erbij. Maar het, de uitleg is het totaal anders. Nou ja, voor dat gedeelte natuurlijk. Ja, het, precies. maar ik ben het wel met je eens dat er wel echt veel uh, wordt. wordt. Ja, ja, dat klopt. Nou, eh, we vinden, vonden het hartstikke leuk dat je geweest was. Ik vond het ook hartstikke leuk. Ja, eh, dat je de reis ook eh, gewoon hebt willen maken vanuit in eerste instantie Utrecht. Maar je moet straks helemaal terug naar Arnhem. Nou. En dat vinden wij heel erg leuk dat je die moeite genomen hebt. Nou, doe het heel graag. Ja. de, de opnames die zullen we ongetwijfeld even gaan bewerken. En dan zullen we kijken of we ze nog een keer hier even stiekem nog een keer eh, in de uitzending gaan gooien. Dus eh, wat dat er gaat, eh, blijft het ook bewaard voor, voor later in ieder geval. Dus, ja. Nou, dat was Nina Vine. we hebben er nog eentje voor, van, van de, de EP zelf. die heb je ook uitgekozen. gekozen. Four Leaf Clover. Ja. Ehm, waar gaat het over? Ik noem het altijd mijn lentes liefdesliedje. Het begint er wel een beetje op te lijken, hè, nu weer. We hebben twee nou, weken geleden twee weken geleden was het nog wel een beetje krap. Eh, maar ik maak er eigenlijk altijd een excuus voor om te kunnen spelen. Als het, oh. als het buiten, zoals ik het noem, grafweer weer is, dan zeg ik altijd van nou dan, om het, eh, de stemming wat beter te maken, dan eh, speel ik mijn lentes liefdesliedje. <laughs> maar ja, als het lente wordt is het toch helemaal goed natuurlijk. Ja, nou, het, het, scheelt niet veel. de barbecue moet nog even gewoon in de schuur gelaten worden, maar dat scheelt niet veel hoor. Het <laughs> is inderdaad aardig, aardig aan het opwarmen buiten. En dat, dat nog een paar weken geleden dat je dan nog eens denkt van we staan nog op de schaatsen. Voor Leaf Clover, hier is Nina Fine. belong to me, my sweet, sweet. zo, zo eh, keuvelen we nog eventjes wat af. <laughs> het is leuk, leuk eh, bij, eh, bij deze radio-uitzending. Eh, dit was trouwens Kees Mayfield. Ik heb de, de twee sfeervolle, meest sfeervolle nummers er toch wel naar mijn idee eruit gepikt. Tenminste, dat vind ik dan. wat de rest van het publiek weet, dat weet ik niet. Maar goed, Tomorrow is My Slave Name, die draaide ik in het eerste uur. En Crooked Waits, dat is het nummer wat je net hebt kunnen horen. gisteravond vond ik wel leuk. we hebben het trouwens ook nog over mensen in de muziek eh, zo was ik eh, op een gegeven moment in Ulft eh, verzeild geraakt. En ja, als, als dit verhaal, dat heb ik meerdere malen verteld. Maar goed, het blijft leuk. daar maakte ik met, een, een, met één seconde kennis met, met iemand. zijn naam is Tim Kroesbergen. gisteravond slingerde hij de wereld in. Zo van, als een presentatie zegt, ik ga er een eind aan maken, dan moet je gaan opletten. Nou, ik heb het eh, gelukkig niet gedaan <laughs> bij, het, eh, bij de gasten van vandaag eh, bij Nina Vijn. ik moest er wel aan denken. we hadden het er ineens over. zo van, van ja, nou, ik heb het niet genoemd. Dus bij deze. Maar ik ga je wel beloven dat we... Wie is deze man? Nou, hij doet best wel veel voor, voor muziekdingen. en dan is het met name het ja, meer wat buiten Nederland is. En eh, er staat nog een interview in de planning. Eh, wat, ik, eh, wat ik heb. Want ik wil toch sowieso met, met deze toch wel bijzondere man. Want dat vind ik wel. deze Tim Kroesbergen nog een gesprek gaan voeren. En dat we dat hier bij Alternative FM gaan uitzenden. Tenminste, dat is wel de bedoeling. En als Tim toevallig zit te luisteren, dan denkt hij... is dat zo? Ja, nou, ik ga toch eerdaags eventjes een balletje opgooien. Dus dan weet je dat in ieder geval. Eh, dat was eh, dus Kees Mayfield met daarvoor een nummer van eh, de EP van Nina Vine. Het nummer dat heet Four Leaf Clover. Dat, dat hadden we er net gedraaid. Ehm, zoals gezegd, vier nummers heeft ze hier gespeeld. We gaan eh, natuurlijk eh, eh, er een, een of ander dingetje overheen halen. En dan klinkt het misschien later nog, om het terug te horen, nog een beetje, beetje strakker, een beetje mooier. En dan kunnen we die nummers nog een keer gebruiken. Met, met een hele mooie cover van... Ain't No Sunshine. Dat was van uh, Nino Vine. Nou, het is inmiddels tien over half tien ga weer eens even een stukje van eh, het album van Jori Zwart weer eh, draaien. Eh, dit is het vierde nummer, Make Me Stay. was hem. Jori Zwart met eh, het eh, nummer Make Me Stay. Uh, kwart voor tien. ik heb nog iets leuks in de aanbieding. die komt van iemand die ik toch ook regelmatig een beetje volg op Facebook. De man heeft een hele lange tijd ook in de dance scene gezeten van Nederland. Hij wordt ook door een hoop mensen uit die wereld als het Nederlandse geweten van de dancewereld beschouwd. Heb ik het over Mink Boskamp. En regelmatig plaatst hij eh, op zijn uh, Facebookpagina dingen. Eh, zo is hij dus nu bezig met The Sound of the Cosmos. vorige week hebben we er ook één vanaf gepakt. En nu pakken we het laatste gedeelte wat hij erop heeft gezet. The Sound of the Cosmos Part 6. Um, ehm, een van de mensen die daarachter heeft gezeten is Tom Middleton. Daar, daar, die heeft het min of meer eigenlijk bedacht. En Mick is bezig om dat allemaal een beetje op elkaar, ja, bij elkaar te harken. En is een beetje hier en daar wat, eh, wat dingen op het net af eh, aan het stropen. En komt hier en daar ook eh, gewoon dingen tegen van de Sound of the Cosmos. Hier is deeltje 6. Tenminste, als het wil gaan lukken om dat, om dat te draaien. filled with stars Mom's drinking a hot coffee die mensen. Maar... Oh, sorry, sorry, sorry. Eh, dat is eh, nog uit een periode dat eh, Mirjam Gaasbeek nog bezig was met de jazz. En mensen denken dan op een gegeven moment... Alternative FM, dat is toch een beetje keiharde muziek en uh, loeiende gitaren. Nou, dat, die zullen ho nog wel een keer, eh, echt nog een keer voorbij gaan komen. Echt wel. Eh, alleen nu nog even niet. omdat we inmiddels een beetje nog bezig zijn om mensen hier met akoestisch werk naar de studio te krijgen. Dus de komende weken zal daar niet zoveel van terecht komen. Tenminste, Volgende week zeker niet. De week daarop wordt het wel misschien interessant. Want dan krijgen we Halfway Station hier op bezoek. Die eh, een eh, album hebben afgeleverd. Daar hebben we nog helemaal niks van. Dus ze gaan ook gelijk meteen op die donderdagavond gaan ze helemaal los. Dus dat, eh, eh, een deel van de band zal dan gaan komen. En dan nemen ze het album mee. En dan gaan we in ieder geval een deel van dat album eh, laten horen bij Alternative FM. ze komen uit Rotterdam. En ze hebben afgelopen december ook meegedaan aan de grote prijs van Nederland bij de categorie singer-songwriters. Dus in die zin niet vreemd. Overigens, als we dat dan toch over eh, mensen uit de finale hebben... dan hebben we natuurlijk eh, ook over Angela Moira. Dit is iemand die ook eh, meegedaan heeft. Zij was, als het goed is, de tweede act die we op die dag hebben gezien, Marcus. Weet je dat nog? tweede act was het toch een beetje, of niet? Ja, ja. Ja, ja. Ehm, de eerste act was dus Halfway Station. En de tweede, dat was Angela Moira. Dat eh, was wel leuk. Die, eh, die, kwam, eh, die kwam op. En ik had haar al eens een keer eerder gezien. En dat was toen ehm, ja, dat ze mee mocht doen bij de Amsterdamse Singer-Songwriter Gilde. Dus dat, dat, dat deed zij dan. En ja, toen speelde ze dus ook een heel mooi nummer. Timid heet het. En dat is ook de single geworden. En... Ik kan je in ieder geval verklappen. Volgende week is Angela Morda, de gast bij Alternative FM. Nou, dus eh, zet je wekker er maar in ieder geval voor. Volgende week donderdag opschrijven tussen 8 en 10 hier eh, bij ons eh, te gast. En als je wil weten hoe dat singeltje klinkt, nou luister dan maar. Wat ons betreft graag tot volgende week en heel veel plezier nog met dit mooie nummer van Angela met Timid.